Eis aqui esse sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. existe por aí que fala, fala e não diz nada. Ja. <laughs> Elina, <laughs> Elia, Eliane Elias. Eliane Elias. Samba de Uma Nota So. En jij hebt ook het moois, David. Ja, ik heb een Nina Simone met eh, My Baby Just Cares For Me. Kijk. Triton please, Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner's smile. Something he can't He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style, and even Libra smile. Something he can't see.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 Het fonds heeft bekendgemaakt dat het een van de veertien fondsen is... die door de Nederlandse bank zijn benaderd voor een gesprek. PME is het vijfde pensioenfonds van Nederland... en beheert de pensioenen van bijna 700.000 mensen. Zelf vindt PME korten op de pensioenen voorlopig niet nodig. Volgens het bedrijf zijn er nog genoeg mogelijkheden tot herstel van de dekkingsgraad. PME is het vijfde pensioenfonds waarvan bekend is dat het mogelijk noodmaatregelen moet nemen. Datzelfde geldt voor Nutreco en voor de pensioenfondsen van de apothekers, de notarissen en de verfindustrie. Het lijkt erop dat de VN het beoogde bedrag voor noodhulp aan Pakistan heeft binnengehaald. Gisteren zei VN-topman Ban Ki-moon dat nog niet de helft van de benodigde 357 miljoen euro is toegezegd. Maar tijdens een speciale bijeenkomst van de Algemene Vergadering hebben landen extra geld beloofd. VN-topman spreekt van een langzame natuurramp... die de overstromingen van de tsunami van zes jaar geleden overtreft. Het hoge water in Pakistan bereikt steeds nieuwe gebieden... en inmiddels hebben 20 miljoen mensen geen onderdak, eten en schoon drinkwater meer. Het bedrag voor noodhulp staat los van het geld dat nodig is voor herstel en wederopbouw. Thailand leverde Russische wapenhandelaar Victor Boet toch uit aan de Verenigde Staten. Een Thaise rechtbank had zich eerder tegen uitlevering uitgesproken, maar dat oordeel is in hoger beroep ongedaan gemaakt. Victor Boet staat bekend als de handelaar des doods. De VS wil hem berechten voor wapenleveranties aan onder meer de Taliban en Al-Qaeda. Twee jaar geleden werd hij in Thailand opgepakt. De Rus was de inspiratiebron voor de film Lord of War met Nicolas Cage in de hoofdrol. Het weer. Vanuit het zuiden klaart het op. Het wordt 23 tot 27 graden. In het weekend wordt het warmer, maar neem de kans op onweer toe. Dit was het NOS.